Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In de vredesmissie minstens 69 keer betrokken geweest bij seksueel misbruik, melden de Verenigde Naties. Het werkelijke aantal gevallen is mogelijk nog veel hoger, maar van deze 69 is vastgesteld dat ze gepleegd zijn. In 22 gevallen ging het om seksueel misbruik van kinderen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het misbruik werd volgens een VN-gezant gepleegd door soldaten die afkomstig zijn uit Bangladesh, Congo, Niger en Senegal. De hoge commissaris voor de mensenrechten noemt het misbruik extreem ernstig. Gepensioneerden kunnen in de toekomst toch minder makkelijk hun pensioengeld onderbrengen bij een pensioenfonds of een verzekeraar naar keuze. Staatssecretaris Kleinsma heeft haar plan aangepast... naar bezwaren van onder meer de Stichting van de Arbeid, werkgevers en vakbonden. Ook verschillende partijen in de Tweede Kamer waren bang voor uitvoeringsproblemen. Als gepensioneerden hun kapitaal kunnen onderbrengen bij een fonds waar ze denken meer rendement te krijgen. D66 is teleurgesteld en vindt dat Kleinsma te makkelijk is gezwicht voor de kritiek. Tot nu toe hebben 212 medewerkers en oud-medewerkers van Defensie... een vergoeding gekregen omdat ze ziek zijn geworden van het werken met kankerverwekkende chroomverf. Dat schrijft minister Hennis aan de Tweede Kamer. Tot en met 2008 werd er op sommige plekken bij Defensie onvaardig gewerkt met de giftige verf. Het theorie-rijexamen wordt aangepast. Nu blijkt dat veel kandidaten slagen door te sjoemelen. Deskundigen beoordelen alle 4000 examenvragen... en bekijken wat er beter moet, meldt RTL Nieuws. Ook krijgen examinatoren de opdracht om kandidaten tijdens het afrijden... strenger te ondervragen over de verkeersregels. Gisteren bleek dat rijscholen kandidaten trucs bijbrengen om het examen te halen. Het weer vanavond en vannacht gaat het op steeds meer plaatsen stevig regenen.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 into the rave like wow That's how we get down. Slap money on the bar like blow. Got the henny in my palm like wow. I wanna enter the rave like wow. Wow, wow, wow. Step on the floor like blow. on my arm like wow. Got money in the bag right now. Bottles on ice, that's how we get down. I wanna enter the rave like wow. Wow. wow, wow, wow, wow. Enter the rave like wow. Let's baggage than my LAX and don't know who the Knox is. Most girls are made in China plastics, over the counter counterfeits, emotional gymnastics. It's summertime. zet je telefoon, televisie gewoon aan. Ook gewoon op kanaal digitaal. Het kan hier allemaal, Dennis, gewoon. Volgende week vrijdag, 9 uur sharp, zijn we weer bij je.